Vooruitlopend op de EU-top vanavond, waarop mogelijke sancties tegen Wit-Rusland worden besproken... hebben verschillende Europese leiders al hun verontwaardiging uitgesproken over wat er gisteren is gebeurd. passagiersvliegtuig werd onder valse voorwenselen naar Minsk omgeleid... om een kritische Wit-Russische journalist daar te kunnen arresteren. Premier Rutte noemde dat net voor de top zeer ernstig. Hij zegt dat alle opties wat betreft sancties open liggen. In Roermond is vandaag een verkeerschaos ontstaan door duizenden dagjesmensen die naar winkelcentrum Designer Outlet kwamen. Er waren vooral veel bezoekers uit Duitsland. En rapper Lil Kleiner zat afgelopen nacht op Ibiza in de cel nadat zijn vriendin aangifte tegen hem had gedaan. Ze zegt dat ze door hem is geslagen. Lil Kleiner is nu weer vrij. Het weer, morgen opnieuw buien en 13 of 14 graden.